Kallas geldt als pro-Europees en is een uitgesproken pleitbezorger van steun voor Oekraïne. Om een regering te vormen zal ze een coalitie moeten sluiten. Daar zullen de rechtspopulisten waarschijnlijk niet in komen. Zij vinden dat Kallas de positie van Estland militair ondermijnt... door wapens aan Oekraïne te geven. De stationschef, die is opgepakt na het treindrama in Griekenland, blijft langer vastzitten. De man van 59 was verantwoordelijk voor de seinen op het station van Larissa. Hij nam eerder al een deel van de schuld op zich. Bij de ramp in de nacht van dinsdag op woensdag botste een passagierstrein op een goederentrein. Daarbij kwamen 57 mensen om het leven. Bij een demonstratie van supporters van voetbalclub Go Ahead Eagles... zijn gisteravond in Leeuwarden drie mensen opgepakt. Er hing een agressieve sfeer en er werd met vuurwerk gegooid, onder andere naar journalisten. Zo'n 100 fans uit Deventer protesteerden omdat de gemeente Leeuwarden... na eerdere rellen helemaal geen uitsupporters meer toelaat. Bureaus die veel geld verdienen met het aanvechten van de WOZ-beschikking van huizenbezitters worden binnenkort aangepakt. Het ministerie van Financiën werkt aan strengere regels, bevestigt een woordvoerder naar berichtgeving van RTL Nieuws. Als een bedrijf bezwaar maakt en slaagt, moet de gemeente de gemaakte kosten vergoeden, wat in de duizenden euro's kan lopen. Maakt een huiseigenaar zelf bezwaar, dan betaalt de gemeente niets. Het weer vanuit het noorden enkele buien. Vooral in het noordoosten valt ook hagel of natte sneeuw. Tussen de buien door ligt de temperatuur rond het vriespunt. Overdag bewolkt en buien. Met in de ochtend nog steeds kans op natte sneeuw in het noordoosten.